Juri Stuminitski met het NOS-journaal. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten over een Amerikaans vliegdekschip loopt op. Iran wil niet dat het schip terugkeert naar zijn basis in de Perzische Golf, maar de Amerikanen trekken zich daar niets van aan. Iran dreigt ook de straat van Hormuz te sluiten, een belangrijke route voor olietankers. Volgens de VS is afsluiting in strijd met het internationaal recht. Door de oplopende spanning tussen Iran en de VS is de olieprijs flink gestegen. Twee jongeren moeten een jaar de cel in voor het terroriseren van een groep ouderen in Amstelveen. Tijdens een barbecue deze zomer sloegen ze buurtbewoners in elkaar. Een van hen lag al bewusteloos op de grond toen er door de jongens nog werd nagetrapt. Twee andere daders kregen een werkstraf. De vier moeten samen aan de slachtoffers ruim 7000 euro betalen. In Nederland doet een nieuw type veelpleger de komende jaren zijn intrede. Volgens de Rotterdamse korpschef Pauw verdwijnt de traditionele verslaafde autokraker. Zijn plaats wordt ingenomen door een dader die uit is op status, geld en kiks. Hij is jong, sluw en gewelddadig, zegt de Rotterdamse korpschef. In Turkije is levenslang geëist tegen oud-president Evren. De openbaar aanklager vindt dat hij de straf verdient omdat Evren in 1980 samen met vier andere generaals een staatsgreep pleegde... Hij was toen chef van de generale staf. De rechtbank heeft twee weken de tijd om de aanklacht te accepteren en opdracht te geven voor een proces tegen Evren, die nu 94 is. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars hebben voor het eerst in ruim een jaar tijd weer met elkaar gesproken. Dat gebeurde in Jordanië in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de VN, Amerika, Europa en Rusland. Het overleg was bedoeld om echte onderhandelingen later dit jaar mogelijk te maken. Het weer, vannacht wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt, zon en buien, het wordt 9 graden. Dit was het NOS. tendency is to push it as far as you can.